12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politiebonden... hebben opnieuw uren met elkaar gepraat over een nieuwe CAO. Volgens de ACP zijn er nog twee belangrijke struikelblokken... vervroegde uittreding van politiemensen en de aanstelling van meer agenten. Als de bonden en het ministerie het niet eens worden... begint om 6 uur vanavond de politiestaking die tot zondagavond duurt. Minister Grapperhaus heeft een kort geding aangespannen om de staking te voorkomen. ACP-voorzitter Van der Kamp durft niet te zeggen of beide partijen het vandaag alsnog eens worden, maar misschien komt er een oplossing. In Roermond is vanochtend een scholier opgepakt die met een wapen en een bijl naar school was gegaan vanwege een ruzie met een andere leerling. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Een leraar zou de jongen buiten de deur hebben gehouden, waarna hij om de school heen liep en mogelijk met een luchtbuks in de lucht heeft geschoten. Er zijn veel agenten aanwezig in het gebouw in Roermond. Het gaat om een school voor speciaal onderwijs en zorg. In het Limburgse dorp Merkelbeek is vanochtend een vrouw door een zinkgat gezakt. Ze, riep over, ze liep over de stoep en voelde opeens de grond onder haar voeten wegzakken. Daarbij raakte ze gewond. Volgens de brandweer is het zand onder de stoep weggespoeld door een lekkage. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Archeologen hebben in Israël de oudste brouwerij ter wereld ontdekt. In een grot bij Haifa werd 13.000 jaar geleden al alcohol gemaakt... zeggen Israëlische en Amerikaanse wetenschappers. Ze ontdekten in de wanden van de grot een soort vijzels... waarin granen werden opgeslagen, gemalen en gefermenteerd. Vervolgens werd er een bierachtige drank van gemaakt. Wielrenster Vittoria Bussi heeft het werelduurrecord bij de vrouwen verbeterd. De Italiaanse van 31 reed op grote hoogte in Mexico 48 kilometer en 7 meter. Dat is 27 meter verder dan het oude record. Eerder deze week brak ze nog een recordpoging af vanwege het slechte weer. Het weer aan de kust en in het noorden kans op een bui.